Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Oostenrijk zijn twee wintersporters om het leven gekomen... nadat ze werden bedolven door een lawine. Dat gebeurde op de berg Roskopf in het Tillertal in de Oostenrijkse Alpen. Volgens lokale media gaat het om een man van 51 en zijn zoon van 22. Ze waren met een groep van vier, de twee anderen hebben het overleefd. Op de plek van het ongeluk geldt het waarschuwingsniveau 3 op een schaal van 5. Ook in meerdere skigebieden, in onder andere Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk... is het lawinegewaar momenteel groot. De afgelopen week kwamen er al drie verschillende wintersporters om het leven. In het noorden van Noorwegen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... toen de bus waarin ze zaten van de weg raakte en deels in een meer terecht kwam. Elf mensen moesten naar het ziekenhuis. Noorse media zeggen dat er uit acht verschillende landen mensen in de bus zaten... onder wie Nederlanders. Dat kan nog niet bevestigd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Belgische politie heeft in Brussel twee minderjarigen opgepakt... die iets te maken zouden hebben met een vuurwerkongeluk... waarbij een meisje van 13 een paar vingers verloor. Bij het huis van het meisje werd begin november vuurwerk tegen het raam gegooid. Het raam brak en het vuurwerk belandde binnen. Waarschijnlijk wilde het meisje het vuurwerk weer naar buiten gooien... maar het ontplofte toen in haar hand. Tijdens het politieonderzoek kwamen bij de politie twee minderjarige jongens in beeld. Eerder was er sprake van drie verdachten. Vanwege de NAVO-top die in juni wordt gehouden in Den Haag... schrapt Schiphol een kwart van de vluchten. Bij de top worden ruim 8500 mensen verwacht. Een groot deel van de delegatieleden komt via Schiphol. Ook een deel van het luchtruim is afgesloten vanwege de NAVO-top. Volgens Schiphol blijft de impact op de overige reizigers beperkt het weer nog in bijna het hele land bewolkt. Alleen in het zuidoosten wat opklaringen. Daar is kans op mist en temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land is het 4 tot 6 graden. Komende dag opnieuw bewolkt en lokaal ook nevel of mist bij 2 tot 7 graden.